Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Spaanse regering heeft het Catalaanse parlement ontbonden en de regionale regering ontslagen nadat het Catalaanse parlement vanmiddag de onafhankelijkheid had uitgeroepen. De centrale ministeries in Madrid nemen het bestuur van Catalonië tijdelijk over. Op 21 december zijn er nieuwe verkiezingen in de regio. Bij het grote TBC-onderzoek in Fase zijn geen nieuwe gevallen van open TBC gevonden. Vorige week maandag bleek dat in een wijk 21 mensen open tuberculose hadden. Dat is besmettelijk, onder meer door hoesten. Deze week zijn ruim 700 mensen getest en daaruit kwam dus geen nieuwe gevallen met de open variant naar voren. In Antwerpen heeft de politie 41 mensen aangehouden na een massale vechtpartij. Zeven mensen zijn gewond geraakt. Belgische media melden dat een groep aanhangers van de Koerdische PKK Turkse bewoners provoceerde. En supporters van de Italiaanse voetbalclub Lazio hebben een stadionverbod gekregen wegens racisme en antisemitisme. De meesten mogen vijf jaar lang het stadion niet in. Zondag werden stickers van de harde kern van Lazio supporters ontdekt met een afbeelding van Anne Frank en leuzen tegen joden en homo's. In reactie daarop laat de Italiaanse voetbalbond in stadions fragmenten van het dagboek van Anne Frank voorlezen. Op de eerste dag van de NK-afstanden in Heerenveen heeft schaatser Koen Verwij de 1500 meter gewonnen. Hij versloeg onder andere Sven Kramer en Kjeld Nuis, die werd zesde. Bij de vrouwen ging de titel op de 500 meter naar Jorien Termors en de 3 kilometer werd gewonnen door Antoinette de Jong. Ze ontroonde daarmee Irene Wust, zevenvoudig kampioene op die afstand. Het weer tot slot veel bewolking, maar wel op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht tussen 7 en 12 graden. Morgen kan eerst nog even de zon schijnen, maar al snel neemt vanuit het noordwesten de bewolking weer toe en smiddags valt er regen. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Zie het. Yeah, Spider-Man and freezing full effect. Uh -huh. ready, Ron? I'm ready. You ready, Dave? I'm ready, Slick.